Lot met het NOS Journaal. De terreur Brittannië is opgeschaald naar het hoogste niveau, dat heeft de Britse premier meegezegd. De verhoging volgt na de terroristische aanslag in Manchester van afgelopen nacht, waarbij 22 mensen om het leven kwamen. De premier zet het leger in om belangrijke plekken te beveiligen, zoals voetbalwedstrijden en concerten. Naar schatting van de BBC zijn honderden soldaten al op de been om de politie te ondersteunen. De premier houdt rekening met een nieuwe aanslag op korte termijn. Door verschillende tegenvallers is het overschot van 3,5 miljard euro op de overheidsbegroting nu een tekort van 1 miljard euro. Dat bevestigen bronnen in Den Haag. Vooral in de zorg en het onderwijs waren er flinke tegenvallers. Vandaag wordt de voorjaarsnota besproken in de ministersraad. De uitgestelde regionale verkiezingen in Venezuela worden in december gehouden. Eigenlijk zouden die vorig jaar al zijn, maar toen de oppositie leek te gaan winnen, stelde de regering ze uit. Dat leidde tot grote protesten in het land. Het is wel de vraag of de demonstranten blij zijn met de nieuwe verkiezingsdatum, want voor die tijd wordt waarschijnlijk de grondwet aangepast, waardoor een derde van de zetels al wordt gereserveerd voor aanhangers van president Maduro. In de stad Diras in Bahrein zijn vijf betogers omgekomen en 286 arrestaties verricht toen de politie een einde maakte aan een demonstratie. De betogers kwamen op voor de shiitische geestelijk leider Isa Kassim. Die werd zondag veroordeeld voor onder meer corruptie en aanzetten tot extremisme. De NTR stopt met het groot dicté der Nederlandse taal. De omroep zegt in de Volkskrant dat het televisieprogramma over zijn hoogtepunt heen is. De kijkcijfers zijn bijna gehalveerd in de afgelopen twee jaar. Het programma wordt ieder jaar in december uitgezonden, maar zal dit jaar dus niet te zien zijn. Het weer, het wordt vrij zonnig, maar er trekken ook wolkenvelden over. Het wordt tussen de 18 en 24 graden. De dagen hierna wordt het steeds warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit van de ANWB. Er is wat vertraging op de A4 Rotterdam richting Amsterdam bij Zoeterwoude, 5 kilometer. De A15 van Gorkum naar Rotterdam bij Sliedrecht, 3 kilometer. A20 Hoek van Holland richting Gouda bij Moordrecht, 4. En op de A27 vanuit Breda naar Utrecht bij Lexmond, 4 kilometer. In alle gevallen is de vertraging net aan 5 minuten.